Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De onderzeeër Titan was waarschijnlijk dicht bij het wrak van de Titanic toen het misging. Er zijn op 500 meter van de boeg van de Titanic brokstukken gevonden. Waarschijnlijk verging de onderzeeër zondag al. De vijf opvarenden zijn volgens de Amerikaanse kustwacht overleden. Hun lichamen zijn nog niet gevonden, maar de kans dat dat nog gaat gebeuren is klein, zegt correspondent Rudy Bauma. Er vinden dan processen plaats op zo'n grote diepte, eh, waarbij er eigenlijk niets meer van die lichamen overblijft. Zeker niet als, eh, ja, als dat dus al een aantal dagen geleden is gebeurd. Het bedrijf dat de expeditie organiseert was al vaak gewaarschuwd dat het bootje onveilig was. Veel leraren hebben begrip voor het vertrek van onderwijsminister Wiersma. Ze zeggen dat hij niet langer zijn werk kon doen... met alle beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Wiersma stapte gisteren op. Ook premier Rutte begrijpt dat Wiersma stopt, maar hij vindt het wel jammer. Ja, ik vind het vertrek eh, heel jammer. Was het vertrek onvermijdelijk wat u betreft? Ik zeg alleen dat ik het respecteer. En eh, dat wij de afgelopen dagen contact hadden. En eh, ja, dat het zijn besluit is. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt van Wiersma. Veel wateroverlast gisteren in Valkenburg in Limburg. Het regende er zo hard dat straten en kelders onderliepen. Dat was flink schrikken voor bewoners. Twee jaar geleden waren er in Valkenburg grote overstromingen. Maar zo erg als toen was het gisteren niet. Het lijkt erop dat we over zeven jaar niet weer naar de zandbak hoeven voor een WK voetbal. Saoedi-Arabië heeft zich namelijk teruggetrokken als kandidaat om het te organiseren, zegt een Spaanse krant. Ze denken dat ze kansloos zijn omdat Spanje, Portugal en Marokko dat WK ook willen organiseren.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 if I give it up, we we're rising up like the sun. Like the sun. So we can hold on, hold on. hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tientallen mensen en instanties hebben zich schuldig gemaakt aan belastingfraude met dividend, denkt het Openbaar Ministerie. Door dividendstrippen, slim schuiven met aandelen, is de Belastingdienst mogelijk 26 miljard euro misgelopen. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Bij een recyclingsbedrijf in Purmerend woedt al uren een grote brand. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een loods met papier.